Marianne Hageman met het NOS Journaal. In Enschede zitten nog steeds 300 huizen zonder water en gas. In de wijk Bolhaar sprong vanochtend een waterleiding. Door de kracht van het water knapte ook de gasleiding ernaast. De netbeheerder is bezig het water uit de gasleiding te pompen. Naar verwachting heeft morgen in de loop van de dag iedereen in de Enschedese wijk weer water en gas. De oorzaak van de breuk in de waterleiding is nog niet bekend. Minister Timmermans prijst de toespraak van Petro Poroshenko bij zijn installatie als president van Oekraïne. Timmermans was bij de ceremonie in Kiev. Volgens de minister is het goed dat Poroshenko zijn hand heeft uitgestoken naar de verschillende partijen in Oekraïne. Hij sprak ook de hoop uit dat Rusland met de nieuwe president gaat praten. Timmermans prijst Poroshenko daarnaast voor de manier waarop hij de corruptie in Oekraïne wil bestrijden. De Nationale Postcode Loterij staat volledig achter een project in Zuid-Afrika... waarmee horens van neushoorns worden geïmpregneerd met chemicaliën. Dat moet de horens waardeloos maken voor stropers. Volgens een wetenschapper van de Erasmus Universiteit... is het project gebaseerd op een leugen en ontbreekt wetenschappelijk bewijs. Een woordvoerder van de Postcode Loterij zegt dat een proefproject in Zuid-Afrika zeer succesvol was. De gijzeling van tientallen studenten op een Iraakse universiteit is voorbij. De extremistische strijders die het gebouw in Ramadi vanmorgen bestormden... hebben het pand verlaten. Waarom de aanvallers de gijzeling staakten is niet duidelijk. Een woordvoerder van de universiteit zegt dat drie bewakers zijn gedood. Op de vlucht kwamen de gijzelnemers onder vuur te liggen van Iraakse regeringstroepen. De daders zouden bij ISIS horen, een aan Al-Qaeda geleerde groep uit Syrië. Het weer verspreidt over het land zon, maar ook wolkenvelden. Vanavond blijft het vrij warm, maar er is ook kans op onweer. Ook vannacht en morgen vroeg kan een enkele onweersbui vallen. In de middag op de meeste plaatsen droog en wat zon. Morgenavond opnieuw kans op onweer. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.